Goedemiddag, ik ben Dielke Teertsa. Dit is het nieuws van NOS op 3. Meer mensen halen hun boodschappen bij de voedselbank. Door de inflatie en hoge energieprijzen zijn boodschappen duurder... en wordt het voor veel mensen moeilijker om de rekeningen te betalen. Dat merken voedselbanken ook. Normaal hebben ze in de zomer minder klanten, maar nu juist meer. In Groningen komen 20% meer klanten. Ik denk dat ik het meest simpel kan vertellen dat zeggen van... als je na aftrek van alle vaste lasten uitkomt op een bedrag van 250 euro per maand... voor één individu, dan ehm, kom je bij ons, kan je bij ons terecht. De voedselbanken kijken of ze die grens omhoog moeten doen. Een boer uit Oost-Gelre in Gelderland heeft waarschijnlijk een werkstraf van 80 uur aan zijn broek hangen. Dat heeft justitie geëist omdat hij afval dumpte op een afrit van een snelweg tijdens een boerenprotest vorige maand. Ook moet hij bijna 4000 euro betalen voor het schoonmaken van de weg. De boer heeft inmiddels toegegeven dat hij stro en andere zooi van zijn trekker heeft afgegooid. De Braziliaanse voetbalbond wil de gestaakte WK-kwalificatiewedstrijd tegen Argentinië niet meer inhalen. Die was vorig jaar in september. Er was toen gedoe over het naleven van de coronaregels... en na zes minuten werd die wedstrijd al stilgelegd. Allebei de landen zijn inmiddels al wel geplaatst voor het WK in Qatar... maar de Wereldvoetbalbond FIFA wil toch dat de wedstrijd wordt overgespeeld. En de zangeres van deze band moet over een paar weken iets heel anders zingen. Jansen van de Finse metalband Nightwish zal voor de start van de Formule 1 in Zandvoort het Wilhelmus zingen. Ze is daarmee de opvolger van Davina Michel. Die deed het volkslied vorig jaar voor Max Verstappen en zijn collega's. Het weer opnieuw een flinke plakdag. Veel zon, tropische temperaturen. 28 graden aan de kust vanmiddag. En in het zuiden kan het wel 33 graden worden. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Erwin de Hart van de ANWB. De N9 Alkmaar-Den Helder is tussen Petten en Sint Maartenzee in beide richtingen dicht. Dat komt door een ongeluk. Er is een lokale omleiding. En die is geldig waarschijnlijk tot 2 uur vanmiddag.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 Zandvoort en Zomerhits. Niemand heeft het antwoord waar je al lange tijd naar zoekt. Maar je durft ook niet te vragen, Om niemand die dat doet. Geluk zit binnenin je maar je hart is in de war. Je hebt alles dat je lief is, toch zijn de dagen zwart.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 Goedemiddag, de hoofdpunten van het NOS-journaal. Door duurdere energie en boodschappen gaan meer mensen naar de voedselbank. De zomerdip in het bezoek blijft dit jaar uit, zegt Voedselbanken Nederland. Een actievoerder die bij een boerenprotest afval dumpte op de A18 bij Varsenveld... is veroordeeld tot 80 uur werkstraf. Hij moet ook ruim 3.500 euro betalen voor het opruimen van de rommel. Voetbalclub KVV Losser had geen vergunning om een rit te maken met een platte kar, meldt RTV Oost. In mei vierde de club een kampioensfeest met allemaal jongeren op een platte kar. Die kantelde in een bocht, 20 jongeren raakten gewond. En het weer, veel zon en bij een zwakke tot matige oostenwind wordt het 29 tot 33 graden. Hmm? Ja, Mais avant il y avait Nathalie, puis tout de suite après il y a eu Laura Et ensuite il y a eu Aurélie, évidemment il y a eu Emma Mon Emmanuel et ma Sophie, et bien sûr il y a eu Eva et Valérie Mais mon amour, mon amour, tu sais qu'il n'y a que toi et que je t'aimerai pour toujours Oui mon amour, mon amour, tu sais qu'il n'y a que toi et que je t'aimerai pour toujours mon amour, oui, c'est promis. Oui, c'était la dernière fois. Et je te promets que je t'ai tout dit. Plus rien tu ne découvriras. Plus aucune autre fille dans notre lit. Elles m'ont mis dans de beaux draps. Oui, bien sûr, j'ai choisi. Mais pas celle-là. Mon amour mon amour, tu sais qu'il n'y a que toi et que je t'aimerai pour toujours, pour toujours. Si la vie n'a plus la même saveur. Les draps n'ont plus la même odeur. Depuis que je fais la lessive, mais qu'est-ce qu'il a de plus que moi Est-ce qu'il en a une plus grosse que moi Vous le faites combien de fois par mois Et puis mes slips sont dans quelle armoire Mon amour, mon amour, tu sais qu'il n'y a que toi et que je t'aimerai pour toujours.